Wat ik nou meegemaakt, dat is niet normaal. Ik ga jullie meenemen in dit verhaal. We gingen toen, toen, mooi, mooi. We gingen gewoon van een toet, toet in een mooi, mooi. Hey. We gingen toen, toen, mooi, mooi. Ongelooflijk. Hey. Ik stap de kroeg in. Om haar te vinden moet ik drinken minstens laat de zat. out kabouter pop pop. We gingen toen, toen, mooi mooi, Pepier tegen, het is oké. Okay. Cella, is het leven, alles dat we zijn. We gingen dood, dood, boin, boin, Peppie en Koki Neem nog een snorkje, hop maar erin We gingen dood, dood, boin, boin